Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Kalen morgen op de Tweede Maasvlakte. Volgens hem is de energie die er wordt opgewekt zo groen als mogelijk... en blijft het doel om op termijn volledig te stoppen met fossiele brandstoffen. Milieuorganisaties zijn kritisch over de nieuwe centrale... omdat ze vinden dat die niet strookt met het klimaatakkoord uit Parijs... dat later deze week wordt ondertekend. Minister Kamp wil dat Nederland in 2050 volledig is overgestapt op duurzame energie. Van alle asielzoekers die zich vorig jaar hebben gemeld in de EU... heeft ongeveer de helft ook daadwerkelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dat zijn ruim 330.000 mensen, vooral Syriërs, Eritreërs en Irakezen. Duitsland nam ongeveer de helft van alle vluchtelingen op. Nederland heeft zo'n 16.000 mensen asiel verleend. Een verpleegkundige van het Isala ziekenhuis in Zwolle is geschorst omdat hij röntgenfoto's van patiënten online heeft gezet. Ook zet hij foto's op Facebook die zijn gemaakt tijdens ingrepen. Patiënten waren niet herkenbaar op de beelden. Het ziekenhuis zegt geschrokken te zijn van het nieuws. Het medisch beroepsgeheim is geschonden en het ziekenhuis onderzoekt of het plaatsen van de foto's in strijd is met de wet bescherming persoonsgegevens. De betrokken patiënten zijn geïnformeerd over de schorsing van de verpleegkundige. De douane in de Rotterdamse haven heeft 500 kilo cocaïne gevonden in een kermisattractie. De attractie was per schip vanuit Curaçao naar Nederland vervoerd. De drugs zaten verstopt in de holle metalen armen van de kermisattractie. Een slingshot waarmee klanten als het ware worden gecatapulteerd. De attractie was bestemd voor een man van 50 uit Den Haag. Hij is aangehouden en wordt binnenkort voorgeleid. Het weer vrijwel overal zonnig en droog. Het is 11 tot 15 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. En dan wordt het 11 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Del 2 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude 2 op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij.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 Dit was Bob met Airplanes. Is niet het nieuwste, maar wel goud en oud. We zo lekker verder met Five. Hey, Future Avondjack. Van onbe onbekende zanger naar uh, wereldberoemd. Door uh, in medewerking met Avondjack. En dat nummer is...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 En je luistert nog steeds, ja? Dat heb je goed, we zitten nog steeds op die zender. We zitten ook op Zero Kanaal 40, niet te vergeten. En maar dat is vorige week over, ben jij een camperaar, ja of nee? Nou, het komt steeds dichterbij hoor. Het NKC Camper Experience. En dat is natuurlijk niet te vergeten, dat begint, eh, ja, wanneer begint dat? Dat begint 22 april, nee, geen 1 april. 22 <laughs> april, kikker En het eind natuurlijk op 24 april. Dat is gewoon een lekker eh, weekendje vol camperaars. Hey, eh, nou, even kijken hoe gaan, we dat doen. Nou, wat is er allemaal te doen? De NK Camp Experience speelt uit van nuttige, maar ook vooral leuke activiteiten. Bezoekers kunnen deelnemen aan een uitgebreid aanbod van activiteiten, workshops en een kleine greep. Oh, dat <laughs> had nou, ik niet moeten zeggen. De kleine greep ervan is een noodstop maken met de camper van de ton. Met de camper op de gladde baan van de anti-slipschool. Workshop Hond mee op vakantie van hondentrainer Martin Gauws. hey, die komt bekend voor. Met de stoere 4x4 overrijdterrein rondneuzen tussen de nieuwe camper gadgets. Hey, eh, ik zie net eh, dat het ook mogelijk is. Eh, je kan er lekker als je een camperuitje bent met je camper overnachten. En vorige week hadden we het er zo over. En kijk, dan zit je daar gewoon lekker op het circuit. Achter je op je camper. voor je campertje. Schuif uit. En dan zit je daar lekker biertje drinken. Nou, dan ben je een echte camper geloof mij maar. Hey, wil jij via de website even kijken? Dat, gaat dan even naar www.nkc.nl. Daar zou je vast ook voor de kaartjes kunnen vinden. Of kijk gewoon even op uh, Zandvoort, circuitparkzandvoort.nl. En dan je ook gewoon de kaart vinden, niet te vergeten. Natuurlijk kan dat. Ja, absoluut. Hé, eh, wat gaan we nog meer doen vandaag? Nou, niet te veel meer, hè? Het is een beetje afgelopen. Vind ik. Oh ja, we hebben nog Koningsdag. Oh, dat is leuk. Casper, moet jij werken met Koningsdag? Ik heb werkelijk geen idee hoe ik moet werken, maar eh, ik uh, nou, zeg in ieder geval dat ik... Dat ik de post is er in ieder geval niet. De post is er niet, nou dan zal ik waarschijnlijk al vrij zijn. Want ik heb ook nog een, proefperiode bij het UWV. En daar zijn ze in ieder geval sowieso vrij. Het lijkt me wel. Het is natuurlijk in principe gewoon een nationale feestdag. Dus eh, daar zal niet zoveel gebeuren, lijkt mij. Hey, eh, even kijken, wat is er in Zandvoort nog wat te doen met Koningsdag? Wat jij dat uit je hoofd? Nou, muziek op zondagmiddag zie ik staan. Nee, op Koningsdag. Oh, op Koningsdag, ja. Uh, dan moet je wel voor mijn neus zetten, hè? Nee je, moet, niks. nee, je moet gewoon denken, nadenken. Nou, wat dacht je van, waarschijnlijk zit er een, hoe heet zo'n markt, zo'n rommelmarkt nou, we hebben in ieder geval een taartwedstrijd. Zonsopgang, grondsovergang. Hang de vlag uit, uh, uit je raam. Hang de vlag uit en win een taart. Dat is een hele makkelijke actie. Dus alles antwoord is gewoon even je vlag uit het raam hangen. En je kan de taart winnen, ja. Dan win je, win je nog wat. En er is gewoon een rommelmarkt van een eh, uurtje of zes morgens... Eh, voor de mensen die er zo vroeg zijn nest komen. Tot een uurtje of twee. Er is ook nog een demonstratie van de OS. Niet de, niet Ja, van de OSS. Niet de ISS. Nee, de OSS. Dat is op het Raadhuisplein... En uh, de wedstrijd, Veel de Rebus in uh, eh, leven deze tot kwart over tien in, eh, op, op, bij het muziekpaviljoen. Jezus, ik kan niet meer praten. En hebben we nog een officiële opening van half elf tot elf op het Raadhuisplein van de Koningsdag 2016 te Zandvoort. En hebben we nog wat kinderspelen, de jeugd van 2 tot 15 jaar van 12 tot 4 uur op het Gasthuisplein en de Zwaluweestraat. Inschrijven vanaf half 12 op het Raadhuisplein. Ik zou zeggen, ik kom lekker langs, dus hartstikke leuk. En de familie Luiten die, uh, is er ook volgens mij aanwezig. En dan nog eh, muziek bij de horeca. Vanaf 3 uur centrum bij het Wapen, Laurenhardy, Café Koper, noem het maar op, de Chin. Café 4, ons natuurlijk vergeten, er moet even een puntje achter staan. Is er eh, live muziek. Onderhand gewoon weer een hele gezellige Koningsdag hier. Kijk nog even op de website van www.koningsdagzandvoort.nl. Zelf ben ik er niet bij. Ik ben pas vanaf 5 uur te vinden in het dorp, want ik ben in Hoofddorp aan het werk voor op Koningsdag. Gezellig. Nou, ik vind het niet zo gezellig aan. Ik moet morgen om 6 uur beginnen en ik eh, ben eh, een uurtje of drie weer klaar. Heb jij dan geen vrij uh, op zo'n uh, nationale vrije dag? Nee, nee, ik krijg wel 400% uitbetaald of 200% weet ik veel. Ik krijg aardig wat uitbetaald, dus dat scheelt. Nee, ik ben evenementbegeleider daar. En ik heb het daar een beetje voor te zeggen. In Hoofddorp. Dus dan mag jij de kinderen vermaken? Nee, dat niet. Ik stuur iedereen aan daar eigenlijk. En aan het einde een beetje de afbouwploeg een beetje bij elkaar rapen. En eh, zodoende, zodoende gaan we maar steeds verder weer. En eh, ja. Ja, <laughs> dan zitten we dag erop en dan eh, gaan we maar een oranje bittertje drinken, zeggen we dan maar. Hey, normaal beginnen we hier altijd vrijdag mee. Dat is de start van ons programma, maar wij gaan lekker nu even tussendoor breien. Dit is Coldplay, Heim voor de Weekend, hier op ZFM Beachmasters. Bezoeknummers kan nog steeds via 023 57 30 39 en 3. Of via de Facebook ZFM Beachmasters. Dit is Coldplay, Heim voor de Weekend, hier op ZFM. Coldplay Heim voor de Weekend, onze vrijdagopening. Vrijdag, ja vrijdag. Nee, het is woensdag. Het is woensdag. Is het woensdag? Het is woensdag. En over woensdag gesproken, helaas pindakaas. Het is niet anders, maar toch wel een beetje. Hebben we volgende week woensdag geen uitzending. <laughs> nou, dat komt er hard in, of niet, Iron? Ja. Ja, en Iron denken die mensen. Ja, Iron is er ook weer. Die is eh, weer, eh, nou, hij heeft even een gaatje kunnen vinden in zijn drukke rooster. En hij komt even langs waggelen. Hoe is het met jou, jongen? Ja, goed met jou? ik leef nog. Ik doe dit al 18 eh, eh, afleveringen. Ah, ik uh, misschien de helft. Nou, <laughs> nou, daar, nou, daar kom je misschien net aan. Ah. Quentin nou. is er ook niet. Nou, de meneer die Modicon niet, die was druk bezig thuis. En hij is nu bezig met de nieuwe Snapchat-tekst. Want jij was altijd bij ons. Ja, dat regelde jij altijd. De stelling van de week. Ja. Deze stelling, ja. Of ik verzon hem, of ik ah, verzon hem niet. Ja, ah, ik weet wel een goeie. Nou, vertel hem eens, want ik heb hem al voor deze week, hoor. Maar, maar niet uit. Oh nee, nou zeg jij dan maar, ja. ik heb de stelling van deze week, die hebben we ook al behandeld. Oh. Dat is eh, Snapchat. Eh, Zandvoort heeft nu een eh, welkom in Zandvoort. Ja. Maar ja, dat is amateuristisch like a boss, zeggen we dan maar. En Quinten heeft er vier nieuwe voor gemaakt en die proberen we online te krijgen. Oh. Ja, Nee, je bent echt niet meer zo actief, hè? Hé, hey, jongen. Het staat, het, staat al twee dagen... nee, het staat nu. Acht uur op Zandvoortje Like, daar kan je het vinden je eens even kijken en eh, breng even een stemmetje uit. Dan weet je het ook gelijk. Ja. En eh, van straks na de uitzending staat hij ook op zfmbeachmasters.facebook.nl. Eh, ja. Kan je het ook vinden natuurlijk, niet vergeten. Maar uh, jij bent druk bezig natuurlijk. Je bent weer bezig met stage, school, dit en zus en zo. Maar we gaan binnenkort wel weer echt even een goede uitzending knallen, lijkt mij, of niet? Ja. Maar ah, niet zo'n... zo'n zo'n Nee, niet een Willem Bruist vaarwel-uitzending, om het zo te zeggen. Want dat, was gewoon een uur lang lopen janken. Dan zit je hier, en maak je uitzending en dan denk je van... Eh, ja, we hebben het over heartbeat. Uh, Wilm, ehm, die had natuurlijk een eh, zware operatie. En, nou, hij was dus aan het werk, werk, werk. Hij is back in de building. Maar daarvoor dan zit je te denken en dan moeten we even een beetje bijpassende muziek doen. En dan doe je muziek van dat je denkt... dit ruist ik alleen maar op een crematie. Toch of zoiets. En daar komt het op neer, weet je. Ja, en dan denk je ook zo, oh nee, moet dat nou? Moet dat nou? Is dat nou CFM? Ja, dat is helaas CFM. En eh, maar nu, eh, jij stond achter de knop jij deed dit hè? Dus... Ja, natuurlijk, maar was wel een beetje inspraak voor jou hè? Want we vonden het alle twee wel goed passen bij eh, het onderwerp. Ja. Nou ja. hij werd niet gecremeerd. <laughs> Ja. ja. hij is er straks, we kijken hoe hij aankomt. Maar hij rookt niet meer hè? Zo, ja, hij is ook nog bezig. Ik ook niet meer. <clears throat> <coughs> maar, eh, ja. Sorry, nou, dat hoorde ik weer. Maar in ieder geval, uh, Willem is weer terug. We zeggen hiervan never say goodbye. Dit is uh, eh, Hardwell. Future Green Lights met Dino. Dit is Hardwell. Never say goodbye. van Beastmasters 2016, aflevering 18. En hebben we zo niet te vergeten natuurlijk onze vriendelijke snuitert met het weerbericht. En dat eh, is eh, vandaag Casper. Nou, ik eh, zal het proberen. Ehm, het weer van Major Group voor avond, morgen en overmorgen. Vanavond en vannacht helder en lokaal lichte vorst. Morgen een stralende de zonnige dag. Alleen in het zuiden zijn er soms een paar hoge wolkenvelden te zien. Het wordt 11 tot 14 graden in Friesland en Groningen. Elder Hendeland wordt het, eh, wordt het warmer met 15 tot 18 graden. Vrijdag meer wolken en gevoelig kouder met maximaal een graad of 11. Met nu Jonas met het verkeer. Als ik, niet als ik me niet vergis. Ik ken het verkeer, je bent niet goed in je hoofd. Ik heb wel een verkeersupdate voor je, maar dat terzijde. Ik heb, uh, waar staan ze vandaag? Oh, ik heb ze zoveel, jongen. Ik noem ze weer voor 10 minuutjes een langer, denk ik, vandaag. En eh, nou nee, weet je wat? Ik doe ze gewoon allemaal. Op de A15 Ridderkerk-Gorgum, 8 minuten vertraging tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost de A16 Rotterdam-Breda. 7 minuten vertraging tussen Hendriks, Idol Ambacht en Zwijndrecht. En op de A2 Zertagebos Eindhoven. 6 minuten vertraging tussen Bokstel Noord en Bokstel. En op de A27 utrecht Gorinchem 8 minuten vertraging tussen Hagenstein en Knoop het dingen En op de A58 Breda-Tilburg. Staat er ook eentje 7 minuten vertraging tussen Gilze. en uh, eh, Gorle, nee, Gorle. En op de A16, op de A6, Emmeloord, Journa. 12 minuten vertraging tussen Oosterzee en Sint-Nicolaas. En dat was de trouwens. Nee, we gaan verder met 21 Pilots met Stressed Out.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 Crashed Out 21 Pilots. ZFM Zandvoort, je luistert nog steeds naar het tweede uur. ZFM Beachmasters, aflevering 18. Het is woensdag 20 april. Met nog iets meer dan 20 minuten op de klok. Voordat onze Willem Bruins met de Army Show begint. En wij gaan eerst verder met... Eh, wake Me Up. Wat zeg je allemaal? Nee, gewoon wake me up before you go, go, go, go, go, go, go, go, go. go, go. Hier op CFM Beachmasters. En wij gaan lekker verder met... Uh... zomer of winter. Altijd weer ZFM. Casanova, Nazif Moombaton remix. En aangezien we al de hele dag een beetje met de zomer, eh, met de zomer bezig zijn... gaan we gewoon lekker verder met Calvin Harris met Summer. When I met you in the summer.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 Dit was Kelvin Harris met Summer. onze mop van deze week is contactadvertentie. Een vrouw belt de krant om een contactadvertentie te plaatsen. Zij criteert niet om onknappe vrouw in hers van leven. Zoek langs deze onsympathieke weg contact gelijkstemdigen voor een goed gesprek, et cetera, et cetera. De redacteur schrijft mee en ondertussen vraagt hij haar... moet hij er nog voor dit weekend in of daarna? Waarop de vrouw antwoordt... het liefste voor, maar dat hoeft u niet erbij te schrijven. Ik vind hem echt flauw vandaag. Flauwer dan flauw kan hij niet. Ik vind het gewoon 100% pure onzin. Jij niet, Casper? Ja, echt... Eh, waar komen al die moppen vandaan? heb je zelf bedacht. Eh? Eh, dat is nog die, die mop is nog flauwer die jij nu zegt. Dus uh, nee, ik heb ze niet zelf bedacht. En wij gaan lekker verder met uh, All I Wanna Do. Have some fun, Pitbull. The One That. CFM Beachmasters. Laatste kwartier. This party is just begun. It's all I want. Reporting live from the UK. I Feeling that I'm not the only one. It's all I The ones that understand my life. The ones that understand wrong is right. Let's do something wrong tonight. You name it, I do it. Holy's the fluid. In Spanish, I'm fluent. That means my tongue is bilingual. Ready to play with that spot where you tingle. You got a bingo. She's a star. Ringo. Her and two friends. Mmm. I like that lingo. She asked if I'm single. I said, of course not. And she loved it. Next thing you know, we are both having fun in public. All I wanna do is have like I see what you're thinking. That way I can give you exactly what you want. Matter of fact, what you drinking. Some call it pimping. I call it leverage. I call it slipping. They call it marriage. She got me up like the Eiffel Tower. No Paris. Mama, you can fuck like a rabbit, but no diamonds, no carrots. She asked if I was single. I said, of course not. And she loved it. Next thing you know, we were both having fun in public. Oh, En over van gesproken. Volgende week woensdag op, je koning, op Koningsdag zullen wij er niet zijn. Er zal wel een uitzending ingepland zijn, maar het zal niet live zijn. En daarna 4 mei zullen wij er ook niet zijn. Aanstaande vrijdag zijn we er natuurlijk nog wel te genieten via de kabel. 106.9 of via Zico, kanaal 140.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 Terrasje, biertje, drankje en een hapje eten. Dit is al het einde bijna van ZFM Beachmasters. En het aftellen is begonnen. De laatste 10 minuten zijn ingegaan van vandaag. Hierna Willem Bruis tot 10 uur. En wij gaan snel verder met Fifth Army. Work, work, work. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta. Fifth Harmony met Work From Home. En wij zijn dan weer toegekomen aan het afscheid. Dit was Fifth Army. met Work From Home. Bedankt voor deze uitzending van eh, woensdag 20 april, aflevering 18. Mijn naam is Jonas Parson. Hierna begint eh, Willem Bruis met uh, voor Vietnam de oorlog, hè? Daarvoor. Wat zei je? Het komt goed. Twee uur lang, Willem Bruist. Mijn twee uur zitten erop. Ik ben op vrijdag weer van 7 tot 9. Samen met Tim Koemans en Justin Luiten. Ik zeg jullie bedankt. Dit was het van Beachmasters voor woensdag 20 april. Tot vrijdag. En vergeet eh, niet even onze stelling te liken en even antwoord geven op Facebook.